Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Oppositiepartijen snappen dat boerenorganisatie LTO... uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord is gestapt. Volgens Caroline van der Plas van de BBB... kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. In navolging van de LTO stapt ook de NAJK uit het overleg... Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs... is het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar geworden... nu de LTO is weggevallen. De komende ochtend praat landbouwminister Adema verder met andere partijen die meepraten over een landbouwakkoord. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een dictator genoemd. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst om donaties te werven in Californië. Biden zei ook dat Xi zich schaamt voor de ophef rond de Chinese ballon... die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De uitspraken van Biden komen ruim een dag na de ontmoeting tussen Xi Jinping... en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Blinken was juist in China om de relatie tussen China en de VS te stabiliseren. De Peruaanse oud-premier Betsy Chavez is opgepakt. Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat... en deelname aan een koepoging door oud-president Pedro Castillo, meldt persbureau Reuters. Chavez heeft meerdere, poog, meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest. Dit keer bij een woning in de wijk Charloes. Er zou schade zijn aan de portiek, maar niemand raakte gewond. Al maanden zijn in Rotterdam s'nachts explosies... en worden explosieven achtergelaten bij woningen en winkels. Waarschijnlijk hebben de ontploffingen te maken met ruzies tussen drugsbendes.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 This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to listen up and feel this, cause we won't quit. quit. This It's flawless, I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to settle the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to catch the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Swanson. This is Big Bro, taking over the show with the this new flow. You need to listen up a real bitch. Cause we won't quit when we make them hits and stack them chips. Who's this? It's Dion. I bet you won't forget my name. I probably maybe gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know you. with this new flow. You need to listen up a little Cause we won't quit, We Make them hits and stack them chips for this. Hey yo, this is Jay rock and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's who's who's this? This is the NADI. You didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature this big bro, bro. Taking over the show bro. with this new flow. Bro. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips. with this? This is big bro, bro. Taking over the show bro.